Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij het bezoek van minister Kamp aan Groningen... wordt op meerdere plaatsen gedemonstreerd tegen het gasbeleid. In Appingedam werd de minister opgewacht... bij een nieuw schademeldcentrum voor aardbevingen. En ook bij het provinciehuis is een demonstratie. Daar sprak Kamp met Groningse burgemeesters over het gasbeleid. Vakcentrales FNV en CNV gaan gewoon door met stakingen. Ze zijn het oneens met vakbond De Unie. Die maakte vandaag bekend te stoppen met stakingen... omdat deze vorm van protest volgens de bond niets oplevert. Volgens de FNV is een vakbond die nooit staakt als een tijger zonder tanden... en is staken niet voor niets een grondrecht. Een Nigeriaanse aartsbisschop heeft de wereld opgeroepen om net zoveel steun aan de strijd tegen Boko Haram te geven als aan de strijd tegen terreur in Frankrijk. Hij vindt dat het Westen de problemen in Afrika negeert. Afgelopen week pleegde de islamitische terreurgroep Boko Haram bloedige aanslagen in Nigeria. Motorclub Veterans moet zijn nieuwe pand in Breda alweer verlaten. De gemeente laat weten dat de huur volgende week wordt opgezegd. In het pand werd een ontmoetingscentrum voor veteranen opgericht... waar wekelijks een bijeenkomst zou zijn. Maar volgens de politie hoort Veterans in hetzelfde rijtje... als de Hells Angels en Satudara. De motorclub zegt dat er leugens worden verspreid... en dat clubleden ten onrechte worden weggezet als criminelen. Voor het eerst is in Nederland een stroomstoring automatisch opgelost. In Rotterdam zaten gisteren 600 huizen en bedrijven 18 seconden zonder stroom... in plaats van de gemiddelde 2 uur... Dat komt volgens netbeheerder Stedin doordat er geavanceerde computertechnologie aan het elektriciteitsnetwerk is toegevoegd. Daarmee worden storingen sneller opgespoord en automatisch opgelost. Voorlopig hebben alleen twee delen van Rotterdam en een gedeelte van Barendrecht het zelfherstellende net. Het weer in een groot deel van het land veel regen. Het waait ook flink. Morgen trekt de regen weg. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is met 130 kilometer file toch een behoorlijke avondspits geworden. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen Amstelveen en Batuverdorp 7 kilometer. De A10 tussen Amstel Business Park en Knooppunt de Nieuwe Meer 6, richting Den Haag. En tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 5 kilometer richting de A1. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen 4 kilometer. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen knooppunt Del en Waddenooien 7. En richting Europort op de A15 voor Spijkenisse 5. Op de A16 Breda-Rotterdam op de parallelbaan tussen knooppunt Ridderkerk en het Plein, 9. Door de problemen op de A20 Groep van Holland-Gouda. Daar staat tussen Rotterdam Centrum en Nieuwekerk aan de IJssel nog eens 10 kilometer na een ongeluk.